om uw vrije tijd door te brengen. Mensen van Kersten Spullenshop vertegenwoordigen de samen met de parfumerieafdeling cosmetische artikelen van beroemde huizen in Suriname. We denken hierbij aan Elisabeth Aden, Helene Rubenstein en Arlen. Mesjes en potjes die echt gezien mogen worden. Kom met vrouwen praten over typische vrouwenzaken bij Kersten Spullenshop en de parfumerieafdeling.